Eefje kunnen met het NOS Journaal. Goed in een café-restaurant. Tientallen naast- en bovengelegen woningen werden ontruimd. De politie laat weten dat de bewoners vanavond nog niet terug naar huis kunnen. De brand aan de Sloterkade ontstond in het afvoerkanaal... en verspreidde zich via buizen door het hele gebouw. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer is nog wel aan het nablussen. Er is niemand ernstig gewond geraakt. Vijf mensen zijn ter plekke onderzocht omdat ze rook hadden ingeademd. De voormalige Amerikaanse sportarts Larry Nasser is veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Hij kreeg de straf wegens seksueel misbruik van meerdere turnsters in de tijd dat hij arts was van de nationale turnploeg. De 54-jarige Nasser was eerder al veroordeeld tot 60 jaar cel wegens bezit van kinderporno. De rechter zei aan het einde van het proces... u mag mijn vonnis als een soort van doodstraf beschouwen. De rechter zei ook dat het haar een eer en genoegen was de straf uit te spreken. Macedonië doet afstand van de naam Alexander de Grote voor zijn luchthaven in Skopje. Premier Zaev zei op het Wereld Economisch Forum in Davos dat dat een gebaar van goede wil is tegenover Griekenland. De landen hebben al sinds de onafhankelijkheid van Macedonië in 1991 een conflict over de naam Macedonië en die van Alexander de Grote, die volgens Griekenland bij de Griekse geschiedenis horen. Sinds een paar weken praten de landen met elkaar over de kwestie. Zondag demonstreerden nog bijna 100.000 Grieken tegen het gebruik van de naam Macedonië in Macedonië. Het inhaalduel tussen FC Utrecht en Feyenoord heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd, vorig jaar afgelast vanwege de sneeuw, eindigde in 1-1. Sam Larsson zette Feyenoord op 0-1. Girano Kerk scoorde kort voor de rust de 1-1. Tien minuten voor tijd maakte Robin van Persis een rentree bij Feyenoord. Onder luid applaus van de eigen, maar ook de FC Utrecht supporters kwam hij het veld op. Het weer, het front met regen en rukwinden trekt komende uren via het oosten het land uit. Vannacht zo'n 7 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het oosten en zuidoosten valt regen. Het wordt morgen een graad of 9.